voor spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een Braziliaanse politieman heeft bekend dat hij de Griekse ambassadeur in Brazilië heeft vermoord. De politieman had een affaire met de Braziliaanse vrouw van de ambassadeur. De politie vermoedt dat ze de moord samen hebben beraamd. Ambassadeur Amiridis verdween maandag in een plaats dicht bij Rio de Janeiro. Vermoed wordt dat hij is vermoord op zijn vakantieadres daar... en dat zijn lichaam is vervoerd met een gehuurde auto. Die is namelijk uitgebrand terug gevonden met een lijk erin. Dat kon nog niet worden geïdentificeerd. In Europese steden worden extra veiligheidsmaatregelen genomen tijdens oud en nieuw. In veel binnensteden zijn betonblokken neergezet om een aanslag zoals in Berlijn te voorkomen. Er is ook meer politie op de been dan andere jaren. In New York is Manhattan tegen een aanslag met een vrachtwagen beveiligd met vrachtwagens gevuld met zand. In Oekraïne is een man aangehouden die van plan zou zijn een aanslag met een vrachtwagen te plegen in de stad Odessa, geïnspireerd door de aanslag in Parijs, eh, pardon, in Berlijn. Het Spaanse antidopingbureau stelt een onderzoek in naar Sevilla-middenspeler Samir Nasri. Een kliniek in Los Angeles heeft een bericht op haar site gezet met details over een behandeling van Nasri. We hebben hem geholpen een topconditie te houden tijdens het drukke voetbalseizoen, staat er. Het antidopingbureau onderzoekt nu of tijdens de behandeling verboden middelen zijn gebruikt. Nasri staat onder contract bij Manchester City. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor Sevilla. Vanavond en vannacht maken vooral het westen en noorden kans op mist. Daarbij blijft de temperatuur iets boven het vriespunt. Dieper land in maart zijn er opklaringen en dan wordt het min 1 tot lokaal min 6 graden. Op is het vaak bewolkt, maar het blijft zo goed als droog. Waarschijnlijk ook tijdens de jaarwisseling. En het wordt dan 2 tot 7 graden.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 De allerlaatste See It van 2016. En zoals elk jaar ook weer. Sessions op je radio. DJ Dion Sydney. DJ JK, back to back in the mix. Dit is jouw CFM antwoord. See Sessions in the house. Make some noise. like an angel talks, and her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She's my kind. knocks me off of my feet. love you. Go get a job and start to say, stay at my mom's house. Look out the window at the rain, or I could ignore it. But I just be fucking with your brain. Only got one shot, yeah. I got dreams in my suitcase, so I'll out of my still fall for you. But you never let the burning stop. The fear in your eyes from falling deeper. Wear your disguise to cover up. Roll of the dice, put us together. We're together now. We're together now, now, now. money in the bank right now. Bottles on ice, that's how we get down. Slap money on the bar like blow. Got the henny in my palm like wow. I wanna enter the rave like wow. Wow, wow, wow. Step in the club like blow to the rave like wow